Zes uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Op Bonaire is opnieuw iemand aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij de woningoverval... waarbij een Nederlandse politieagent om het leven kwam. De man is geboren op Bonaire. Eerder arresteerde de politie ook al een man in deze zaak, maar die werd na een paar dagen vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte. De Nederlandse agent was in dienst van de politie op Bonaire. Hij werd neergeschoten toen die overvallers van een woning achtervolgden. Zo'n 150 leerlingen van twee Turkse basisscholen in Amsterdam zijn op de eerste dag van de school niet opkomen dagen. De scholen worden in verband gebracht met de Gulen-beweging. Vermoed wordt dat de ouders hun kinderen hebben thuisgehouden vanwege de grimmige sfeer tussen aanhangers van president Erdogan en die van geestelijk leider Gulen. Amerikaanse onderzoekers hebben ontdekt dat bestaande medicijnen mogelijk werken tegen het Zika-virus. Het gaat onder meer om een medicijn tegen lintwormen. De wetenschappers hebben chemische verbindingen gevonden die de vermenigvuldiging van het Zika-virus kunnen stoppen. En ze ontdekten ook middelen die beschadiging van de hersencellen van het ongeboren kind tegenhouden. Geen Stijl-verslaggever en actievoerder Jan Roos wordt lijsttrekker van de Partij voor Nederland, VNL. Dat laat de partij via Twitter weten, nadat op de site van Geen Stijl een filmpje was verschenen waarin Jan Roos zei dat hij fractievoorzitter wordt van VNL. Dat laatste kan overigens pas als hij bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 wordt gekozen. Bert van Oostveen is vanaf 1 september geen directeur betaald voetbal meer bij de KNVB. Hij blijft wel bij de voetbalbond, maar hij krijgt andere taken. Er was de laatste jaren veel kritiek op Van Oostveen vanwege de perikelen rond het Nederlands elftal. Met name over de aanstelling van een nieuwe bondscoach na het vertrek van Louis van Gaal in 2014. Een man van 51 het geld erop, die zijn dochter 2,5 jaar lang misbruikte, is veroordeeld tot drie jaar cel. Het licht autistische meisje was 12 toen het misbruik begon. Volgens de rechtbank heeft de man het leven van zijn dochter bijna onherstelbaar beschadigd. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht kan hier en daar mist ontstaan. Morgen zijn er flinke perioden met zon en dan wordt het 21 tot 24 graden.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 Op de A4 Amsterdam-Den Haag voor Dorp 7. De A9 naar Alkmaar vanuit Amstelveen. Langzaam rijden en stilstaan over 18 kilometer vanaf Amstelveen tot knooppunt Velzen. A12 Arnhem-Utrecht tussen Bunnik en de Meren 7 kilometer. A27 Almere-Gorkum bij Lunette 4.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 Wrecking balls downtown construction. Bottles breaking, jukebox buzzing. Cardboard sign says the Lord is coming. Tick tick tock. Rumors turn the mills back home. Parking lot kids with the speakers blown. We didn't turn it on, but we can't turn it off, off, off. Sometimes I wonder, how did we get here? Seems like all we so loud that no one listens. Sex and money and politicians talk, talk, talk. But there really ain't no conversation. Ain't nothing left of the imagination. Trapped in our phones and we can't make it stop, stop. This noise, yeah, we scream. every shade and noise. All the floors, all the walls, they all shake with noise. We can't sleep, we can't think, can't escape the noise. We can't take the noise, so we just make Leidraad voor de huidige country scene blijft de Billboard hitlijst. Door mij is die al lang losgelaten omdat er veel muziek in staat die nauwelijks nog iets met het genre country te maken heeft. Toch wil ik alle luisteraars wel een beetje op de hoogte houden van de actuele hits. Vandaar dat ik er nu een drietal laat horen. De eerste die je hoorde was Kenny Chesney met Noise. Big and Rich krijgen steun van Tim McGraw als ze Lovin' Lately ten gehore brengen. Blake Shelton is de laatste die aan bod komt. She's Got Away With Words. Veel luisterplezier. Out with my friends and here it goes again Somebody asks me where you're at I don't know what to say, I've tried you every day It's been so long since you called I bet you're having a real good time But I to think of what you're doing tonight and who you're holding close. I don't really wanna know who you've been loving lately, who you've been calling baby, who you've been running around this tell all town. I guess you finally got the best of me. Yes, you thought I'd never see. You know it's so feel it was something real. Now everything you said is lying in our bed like shattered glass against my back. The way you got me just blows my mind. Didn't care enough to even say goodbye. I'd give anything now if I could stop thinking about who you've been loving lately, who you've been calling baby, who you've been.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 Hell, that's a class I got an F in, but now I understand perfectly. She put the hurt in hurt, she put the why in try, she put the SOB in sober, she put the hang in hangover, she put the X in sex. She put the low and blow. She put a big FU in my future. Yes, she's got way. She's got way with words. Yes, she's got the SOB and sober. She put the hang and hangover. She put the X in sex. She put the low and blow. She put a big FU in my future. Yeah, she's got a way. She's got a way. She put the Y and try. She put the SOB and sober. She put the hang and hangover.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 Hun nieuwe album Kicken and Swinging mag er wezen. Het is een afwisselend geheel geworden met hoofdrollen voor elk van de bandleden. Kirk Benaar zingt mijn favoriete song van dit album, Put the Quarter in the Jukebox. Somebody put a quarter in the jukebox. Somebody play that certain hurting song. tell our friends I never am alone. But I'm afraid they'll know it. Yes, I'm afraid I'll show it. Cause all I ever play is that same old song. So somebody put a quarter in the jukebox. Somebody certain hurting song. That one. on. Dit is het soort album dat in je trekt en dat houdt je aan het luisteren om te horen wat er nog meer komt. Dit gecombineerd met haar zang en songwriting maken dat Carissa Lee met Better Than I've Been een smaakvol product aflevert. Lemonade is een van de songs op het album. 1994 verscheen het debuutalbum What a Crying Shame van de Mavericks. En vanaf die tijd timmeren ze aan de weg. Hun songs kennen soms een broeierig sfeertje en zijn vaak een mix van country, rock, pop en Latin.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 Het is het eerste album sinds Outlaw in 2010 verscheen. De eerste single afkomstig van dit nieuwe album is Autumn Is Me By Now. Real Country see her lying in the window again. I drive by, but I can't go in. She's got her space, I've got my pride. I can see her silhouette. She's at that mirror by her bed. She won't sleep a wink tonight ought to miss me by now. She ought to pick up that phone by John Fogerty, die het nummer schreef, verklaarde in interviews dat het nummer ontstond als gevolg van de destijds toenemende spanningen binnen de band. Broer Tom Fogerty verliet Creedence Clearwater Revival na het uitkomen van Pendulum. Have You Ever Seen The Rain was in het voorjaar van 1971 in Nederland goed voor een top 3 notitie. De original van deze week. Net als Ashley Monroe en Casey Musgraves maakt Brandy Clark muziek die het in de Verenigde Staten uitstekend doet, maar die in Nederland over het algemeen niet op heel veel sympathie hoeft te rekenen. Ook Brandy Clark zit immers redelijk dicht tegen de Nashville Country aan en daar kunnen we in Nederland slecht tegen. De twaalf verhalen waaronder Stripes op het album 12 Stories zijn verhalen vol ellende die op prachtige wijze worden verteld. 12 Stories is het debuut van Brandy Clark maar de songs op de plaat klinken volwassen en zitten knap in elkaar. je country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. The Angels Rejoiced Last Night kunnen we in heel wat verschillende versies. Volgens mij waren de Tumbleweeds er in Nederland het eerste mee. Ricky Kolen, de ega van Leo Blokhuis, is van de partij met Drinking in My Sunday Dress. Van veel recentere datum, namelijk dit jaar, is het album Nash Vegas van de Music Road Pilots.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 How can I get to sleep with all this buzzing in my telephone is by the bottle, which is always by my bed. From time to time, I give her the rattle to make sure that it's not dead. a dime. His Bible is not inked in gold, he's not the cheating kind. One Sunday. Crossroads, Kees de Haan. like I'm het blokje country uit eigen land. Cody Riley was onlangs te zien in de Jack Ingram Acoustic Motel on the Texas Scene met Ray Benson Music. Cody besprak zijn nieuwe album Dozen Dead Roses, geco-produceerd door Wade Bowen en Ross Smith. De huidige single Something I Wrote krijgt veel airplay. Ik heb echter gekozen voor Sad Songs. a chair. She said, Well, hey, cowboy, I think I caught your stare from across the room. If you'd like to dance, just ask me to. I don't mind if I do, but to tell you the truth, really don't think I'm your type. Cause tonight I got a heartache I can't get off my mind. There's a waiting in line to spin you around that old dance floor. Cause I don't wanna waste your time. Tonight I'm in the same tilted my hat. By the look in her eyes, she wouldn't turn in back. And I couldn't help but notice the faded white line on the finger of her left hand. Said I'm dealing with a heartache of my own. And these flashing lights ain't really what I want. So I'm coming in here, sheer bait sitting there. South Mountain levert met kicken en swingen een uitstekend album af. Rock and the Square Dance is een van de songs op het album. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Donna Maria met Run. till I get there. And it's not easy, there's another hill to climb. And it's just the other side, not too far. till I get there. till I get there. I wanna run, run, I wanna run, run. I wanna run, run, run. I'll never stop until I get there. Loop en kijk niet om, of zoals Carolyn Mark zegt, walk and don't look back. Zij zegt het en ik doe het. Ik ben er zo weer met nog een uur country. Zometeen nog een uur country. No more polka dots, no more black, no more KFC. Fast food forward, don't look back, this is the new man or under the nearest man who knew I'd meet you.